Die raken dan gefrustreerd en gaan dreigen en schreeuwen. Beveiligers zijn bang dat het misgaat en dat er zwaar gewonden of erger vallen, zeggen ze tegen hun vakbond. Vorig weekend was het ook al chaos. ja, Zo klonk dat toen. De vakbond wil daarom dat ze op hele drukke momenten hulp krijgen van de marechaussee. Vandaag gaan ze opnieuw om tafel zitten met Schiphol om te praten over betere arbeidsvoorwaarden. Het hele onderzoek naar Partygate is af. Een hoge ambtenaar heeft afgelopen maanden geprobeerd de onderste steen boven te krijgen... over feestjes van premier Johnson en andere hoge pieven tijdens de corona-lockdown. Correspondent Fleur Launsbach heeft het rapport zo net gelezen. Ja, ehm, nou, het is, een, eh, het is een falend leiderschap, concludeert zij. En er is een drankcultuur. Dat er waren bijeenkomsten daar die tegen de wet waren. In het rapport staan veel meer details die we niet hadden. De reden van die bijeenkomsten, wie er allemaal bij waren. Het zijn 40 pagina's. Er zitten ook foto's in. Eh, foto's eh, waarin we Johnson een glas zien heffen en eh, het toosten. Ehm, dit, ja, dit wordt een dag van, van sorry zeggen voor Johnson nog een keer. Want dat heeft hij natuurlijk al gedaan. Hij zal zo een toespraak gaan houden in het parlement. en zeggen, ja, we hebben onze lessen geleerd. En vanavond om 9 uur wordt er afgetrapt in de Conference League finale. Feyenoord en AS Roma spelen tegen elkaar. En inmiddels lopen er al duizenden Feyenoorders rond in Tirana, waar de wedstrijd straks is. Maar er kunnen nog wel wat fans bij. Rond deze tijd vertrekt de laatste vlucht vanaf Rotterdam Airport. Die komen dan eind van de middag aan, zegt verslaggever Onno Beukers. Die komen dan vervolgens met bussen naar eh, het centrale Feyenoordplein. En dan zullen ze zich aansluiten bij die duizenden Feyenoordfans eh, die er al zijn. Dezezelfde mensen gaan overigens ook vannacht nog na de wedstrijd meteen weer terug. Dus die, eh, die hebben denk ik van alle supporters die hier zijn wel eh, de kortste dag in Tirana. Het weer. In het noordoosten vallen wat buien. Verder een bewolkte middag, graadje of 18. Morgen veel zon en maxima van 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Er staat nu ruim 130 kilometer file. De meeste files staan in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld staat 13 kilometer met bijna 40 minuten vertraging. Dat kwam door bergingswerkzaamheden op de A30 bij Barneveld. Daar is de reishok net vrijgegeven. 10 minuten vertraging ook op de A12 Duitse grens Arnhem... tussen Afwitbeek en Duiven. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Ettenleur-West en Breda-West zo'n 10 minuten...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 Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo dag dan rij ik zo solo, zo hoog, zo Aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, zo Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien. Ik was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd. Ik was me. Nu huil ik als een kind. Geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen toch hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème is het net of je leeft. Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen. Gesprekken met mezelf in deze polo. En daarbuiten beweegt alles nu in slow Mensen zien me lachen op de foto.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 Me people stand up to fight desperation as we raise raising, raising until the break of day 25 light keeps shining all of the way. Me people get up to join this foundation as we're until the break of day. Hey. I will lift you. we can hold on, hold on. The road is clear. So gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí.